Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. Op meerdere plaatsen heeft de politie een einde gemaakt aan illegale feesten. In Rotterdam waren zo'n 100 feestgangers in een bedrijfspand. Ook in Haastrecht in Zuid-Holland was een feest in een bedrijfspand. Daar waren zo'n 20 mensen bij elkaar. De politie heeft meerdere mensen een bekeuring gegeven. En in Koningsbos in Limburg hielden jongeren een feestje in een bos. Opnieuw zijn in Veen in Brabant auto's in brand gestoken. Honderden mensen gingen de straat op om naar de branden te kijken. Het is al een paar nachten op rij onrustig. De burgemeester noemde gisternacht een dieptepunt. Toen werd er volgens hem vuurwerk naar de brand weer gegooid. In Veen is het al jaren een traditie om sloopauto's in brand te steken. FBI-agenten hebben, in, hebben een inval gedaan in een huis van iemand die mogelijk betrokken was bij de zware explosie in Nashville afgelopen vrijdag. Er werd toen midden op straat een camper opgeblazen. Drie mensen raakten lichtgewond en meerdere gebouwen raakten beschadigd. CNN meldt dat functionarissen die betrokken zijn bij het onderzoek uitgaan van een zelfmoordactie. Bij een woningbrand gisteravond in Munnikezijl in Friesland is de bewoonster van het huis om het leven gekomen. Dat meldt de politie. De vrouw van 70 werd door hulpdiensten uit het pand gehaald, maar ze kon niet worden gered. De oorzaak van de brand is niet bekend. Argentinië krijgt komende week 300.000 doses van het Russische Sputnik V-vaccin binnen. Dinsdag worden de eerste Argentijnen ermee ingeënt. Argentinië is het derde land dat het Russische vaccin officieel toelaat... na Rusland en Wit-Rusland. Ook het Pfizer-BioNTech-vaccin is er goedgekeurd. En met dat vaccin start de EU vandaag formeel het inentingsprogramma. Het weer. Veel wind, aan zee stormachtig. De temperatuur ligt rond de 5 graden. Ook overdag veel wind en regen. In het hele land geldt dan code geel vanwege zware windstoten.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 So now I'm the one that's crying. I didn't wanna call, cause I didn't wanna fight. I swear that I was trying, yeah. But everybody falls when the head's a little high. And I never meant to get so out my mind.